Reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen uit Egypte... TUI repatrieert 1600 mensen. De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. Touroperator Thomas Cook haalt zo'n 1500 toeristen terug en OWAT 170. De Nederlanders zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sharm el-Sheikh. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag alle reizen naar Egypte afgeraden. Ook vandaag demonstreren weer tienduizenden mensen in de Egyptische hoofdstad Cairo tegen het regime. De krijgsmacht probeerde de betogers uiteen te jagen door laag over te vliegen met straaljagers en helikopters, maar dat had geen effect. Oppositiebewegingen als de fundamentalistische moslimbroederschap in Egypte hebben de politicus El Baradei naar voren geschoven om te onderhandelen met het huidige regime. In een interview met de tv-zender CNN riep El Baradei de huidige president Mubarak op vandaag te vertrekken om zo het land te redden. Bij het Vredespaleis in Den Haag hebben zo'n 200 mensen gedemonstreerd tegen het regime in Egypte. Er werden leuzen gescandeerd en betogers droegen vlaggen en spandoeken. De sfeer was rustig. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran op het matje geroepen. Hij heeft uitleg gekregen hoe Iran omgaat met drugshandelaars en waarom het nooit tot een tweede rechtszaak is gekomen tegen de Nederlands-Iraanse Zagra Bahrami. Gisteren werd bekend dat ze is opgehangen omdat ze drugs zou hebben gesmokkeld. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft gisteren alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. In de eredivisie heeft FC Twente met 2-1 gewonnen van Feyenoord. Het winnende doelpunt werd in de laatste minuut gescoord door invaller Ruiz. Ajax won met 3-0 uit bij NAC Breda en FC Groningen won met 4-1 het uitduel tegen Heerenveen. Excelsior speelde thuis tegen ADO Den Haag. De Rotterdammers verloren met 5-1. In de eredivisie blijft PSV de koploper. Het weer. Vanavond en vannacht ligt de vorst, op veel plaatsen mist. Morgen blijft de mist lang hangen. In de middag zijn er zonnige perioden.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 Helaas zonder Roy, want hij heeft eh, ja, presentatieklussen in Rijswijk. Wij gaan hem eh, straks even bellen en we gaan hem even vragen hoe het daar gaat. Maar ik heb iemand anders meegenomen. Aldo, goedemiddag jongen. Ja, daar ben ik ook weer. Hoe gaat het met je jongen? Ja, hartstikke goed. Hey, ik wil even beginnen met een speciaal momentje, want het is zaterdag natuurlijk. En dan mag, eigenlijk mag het eerste biertje open, dus zullen we hem even open doen? Ja. Oké, komt ie. 3, 2, 1. Oh, eh, even een slokje. Mmm. Oh, lekker, hoor. <laughs> hey, wat kan je uh, deze uitzending verwachten? Uh, natuurlijk Popse Henry. Wat is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? We hebben natuurlijk ons nieuwe item muziek uit de provincie. Nou ja, nieuw. We zijn nu al met de vierde week bezig. En deze week de provincie Gelderland. Ook heb ik een nieuw nummer van Michael Jackson eh, gevonden. Die is uitgelekt. Die laat ik sowieso even horen. Ook ehm, ja, een hele, echt een te gekke beatbox heb ik gevonden op internet. Laat ik even aan je horen. Het lijkt net een, eh, ja, een, net een echte iPod eigenlijk. En eh, Ben Saunders heeft natuurlijk een nieuwe single uitgebracht. En ehm, Kill for a Broken Heart heet het nummer. Maar hij zou heel erg lijken op die van Lady Gaga. Is dat wat? Hij zou heel erg lijken op die van Lady Gaga. Nou, wat het is, hoor je straks. Goedemiddag, dit is eh, Entertainment for You. Leuk dat je luistert. Laat even van je horen, 023-573-1969. Dit is Phil Collins en Too Hard. ook van alles, hè? Michael Mind Project. En Delirious, een eh, goede plaat op dit moment. Echt een goede dance hit. Michael Mind Project en Delirious. En daarvoor de Phil Collins en uh, Two Hearts. Hey, ook even met het volgende onderwerpje. Want eh, Michael Jackson heeft natuurlijk, eh, ja, wat was het, twee maanden geleden een eh, nieuw album uitgebracht, genaamd Michael. Met allemaal nieuw materiaal. Maar er blijft nog steeds veel materiaal uitlekken. Nou heb ik een paar maanden geleden ook Blue Gangsta, was een nieuw nummer. Kan ik ook nog wel een klein stukje van horen, of laten horen. Die was uitgelekt, maar er is nu weer een nieuwe. Nou, eerst even een klein stukje Blue Gangsta. werd dus een keer uitgelekt en nooit uitgebracht op single. En zo gaat het altijd wel een beetje door. Maar nu is er een nieuwe en die heet Slave to the Rhythm. En eh, nou, ik wil in ieder geval mijn excuses maken, want er zit een of andere gast zitten doorheen te schreeuwen. Maar daar moet je even doorheen kijken. Het nummer heet Slave to the Rhythm. Luister even. Rock City, cracking it up with your boy DJ Stolen. You already know who it is. Hij Koppenzicht. She dances and this she said night. She dances to his needs. She dances till he feels just right until he falls asleep. It's your boy she Rock City and your boy DJ Stolen. Yeah, let's go. He cooks his food she can't be they can't take too long. The kids must get to school. Yo, what's going on, man? It's your boy Rock City. to our favorite DJ, DJ Stolen. Yeah. Nou, wie weet wordt het eh, ooit nog wel een keer uitgebracht, want het is eh, nu al echt een te gekke plaat, laten we het hopen. Michael Jackson en eh, Slave to the Rhythm. hey, zometeen ehm, gaan we denk ik even wat uitproberen. De graplijn. Ja, ik we hebben, ja, dat is een leuk idee. We hebben dat een tijd geleden. Hebben ik dat, heb je uh, ervaring mee. Jij ja, we hebben jou natuurlijk een keer gebeld. En met Roy toen nog. Ja. En eh, nou, we hebben toen genoten hoor. We hebben echt weer genoten. En ik denk dat het wel leuk is dat we dat, eh, dat, we dat weer even gaan doen.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 Nee, is dat zo? wat is die nou? Het over twee, in Amerika is het over twee FBI-agenten. ja. En die uh, moet zich vermommen als, eh, als blanke vrouw. En ook naar een eh, oh, uh, white nou? chick volgens mij. White chicks, ja. Ja, en dat ook. En dan zie je die zo'n boxer volgens mij of zo. Dan zie je de music op een gegeven moment. Oké. zo mooi. Ja, dat is, die, die film die ken ik. Ja, die heb ik wel eens gezien. Dat is echt een echt, een, echt geinig ja, die film. Binnenkort weer even kijken. Maar dit liedje, wij kwamen erop. Want wij reden zo net hier naar de studio. Want wij moeten namelijk uit Haarlem komen. En jij had hem op je, op je USB-stickje staan. En toen dachten we, nou, die moeten we toch even draaien. Is toch wel stiekem echt een leuk nummer. Hé, hey, we gaan zo zometeen het eh, toch doen, hè, de graplijn. Met een, eh, een eh, slachtoffer die jij redelijk goed kent. Ik ken hem niet hoor, maar jij kent hem redelijk nou, misschien goed. Misschien hebben de luisteraars wel iemand die even in de maling genomen moet worden. Ja, misschien. Ja, stel jij als luisteraar hebt een, iemand die je in de maling wil nemen. Wij doen alles, je hoeft alleen maar te luisteren. Laat het even horen. Hè. Bel even naar de studio 573-1969. Dus 573-1969. En dan zometeen de graplijn. Woman, come see me. Woman, come hear me now. I didn't mean it. Woman, come hear me out. All that I seek is, all that I seek is how. Woman, believe. Love over healing now. When you say what you say, what you do to me. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. I didn't know what to do. I just wanna stay close. was de titelsong van eh, Komt een vrouw bij de dokter. Ook een eh, hele bekende film. Keen, of, eh, Kane en Love Over Healing. We zijn bezig met iemand te bellen voor de graplijn. En dit wordt een, ja, wordt een hele grappige, want wie belt wie? Bij het opnemen van de telefoon door het slachtoffer blijkt het niet helemaal duidelijk wie er gebeld heeft. Er volgt een heel verwarrend gesprek over wie nou eigenlijk gebeld heeft. Nou, we gaan even, even luisteren we zitten nu in een menu en zometeen... Uh, ja, zo we hebben geen juiste bestelcode van je ontvangen. Oh, sukkel. na de piep de viercijferige code van het nepgesprek in. 04 03 Top. We hebben geen juiste bestelcode nou, van je ontvangen. dan doe je 0401. Piep de viercijferige code van het nepgesprek in. 04 01 we hebben geen juiste bestelcode. Wat is dit nou weer, jongens? Na de piep, de zijn Wat is dit nou weer? Het gesprek in. Wat een... Eh, <laughs> nou, dan doen we een heel andere. zoeken. Dan doen we even een andere. Ik doe, even een... 040. Juiste bestelcode van je. Nee, rustig meneer. Rustig, rustig, rustig. Vijverige code. Uh, eh, Ze maken een grap met 0407. Het gaat nergens over dit, maar het eh, uiteindelijk brengt het wel leuke radio op. We hebben geen juiste bestelcode van je ontvangen toets na de piep de viercijferige code van het nepgesprek in. Even een muziekje erbij. We hebben geen juiste bestelling Zullen we even opnieuw bellen? Ja. Toets na de piep de viercijferige code. Er wordt gewoon een grap met ons uitgehaald, volgens mij. <laughs> er wordt een grap met ons uitgehaald. Ja. <laughs> hey, we gaan even opnieuw bellen. Oké, weet je het nummer? Oh, shit. Nee. Oké. Okay. Dat is weer niet. 09, 09. In gesprek zijn 80 cent per minuut. weet je wat we doen? We gaan even kort een plaatje draaien en als er iets gebeurt, dan ehm, schakelen wij weer in. We gaan verder met Christine Wee en Feel What You Want. niet horen. Heb je nou het idee dat jouw slachtoffer de verbinding wil verbreken? Druk dan snel op een toets op je telefoon. Je wordt dan direct met hem of haar doorverbonden. Let op, daar gaan we! Met wie, zegt u? Hallo. Ah, goedendag. Toch de juiste persoon. Eh, u spreekt met de receptie van notariskantoor Gerlofs en Partners. Eh, meneer Gerlof probeert u al de hele dag te bereiken met belangrijk nieuws voor u. Eh, ik verbind u even door met meneer Gerlofs. Wil je je slachtoffer nog een keer bellen en dan direct met hem of haar worden doorverbonden? Wat is dit? aan toch? Jammer, jammer. Dan gaan we een ander proberen. We gaan nog een keer proberen hoor. Het moet even lukken, maar dit is wel een geinige we gaan het gewoon nog een keer proberen. We zaten helemaal te lachen en we denken dit gaat helemaal goed komen. En ehm, nou, we gaan het zo meteen nog een keer proberen. Met een eh, ander nummer. Wij komen zo bij je terug. En we gaan nu even de nieuwe single van uh, de Neon Tree draaien. Een Amerikaanse band die sinds 2006 eh, bezig is. En die hebben toch een nieuwe plaat gemaakt. Echt, ik denk echt wel een van de betere platen van 2010. het nummer heet Animal. Zometeen dus de graplijn. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment For You. een van de betere nummers van 2011 eh, nu al. Neon Trees en uh, Animal. ik kwam een, eh, ja, een apart bericht tegen van P. Diddy wordt beschuldigd van veroorzaken aanslagen 11 september. Eh, Sean Diddy Combs is verantwoordelijk voor de terroristische aanslag van 11 september 2011. Dat beweert anders een vrouw die de artiest heeft aangeklaagd. Ehm, de dame klaagt de rapper aan omdat hij verantwoordelijk is voor de vernietiging van de World Trade Center. Ook beweert ze dat de 23-jarige zoon heeft te maken met de rapper en Combs haar en haar kinderen geregeld heeft mishandeld hij heeft ervoor gezorgd dat mijn kind in een rolstoel zit, liet de vrouw rechtbank weten. De vrouw wil een contactverbod voor eh, Diddy en vraagt 900 miljard dollar aan eh, alimentatie. Daarboven wil ze nog eens 100 miljard dollar aan ehm, van de rapper wegens mishanden, eh, misgelopen inkomsten. De rechter heeft tijdelijke zaak ja, contactverbod afgewezen. En we gaan door met de graplijn. Afluisteren, toets dan een 1. Wil je direct doorgaan, toets dan een 2. We hebben jouw bestelcode genoteerd. Wil je het netgesprek eerst nog even afluisteren? Nou, kom op. Toets dan een 1. Nee. Wil je direct doorgaan? Ja. een 2. 2? Oké. Die PDD, hè? Wat een verhaal is dat. Dat gaat nooit lukken natuurlijk. Jouw bestelcode genoteerd. Wil je het netgesprek eerst nog even afluisteren? Nee, dat hoeven wij niet. Dan een dat vroeg je net ook al. Wil je direct doorgaan? Toets dan een 2. Nou, doen we 2. Zullen we doen? 2. Ja. Oh, ik weet het. Jouw Druk nu 2, ja? Kom maar, druk maar 2. Ja, druk. We hebben geen juist telefoonnummer ontvangen. Toets <laughs> na de piep opnieuw de tien cijfers van het telefoonnummer in. <laughs> nou, ik denk dat, dit item, eh, dat we dit item binnenkort gaan stoppen. Want eh, echt veel eh, sfeer zit er ook weer niet in. even misschien een leuk muziekje. Mm, mm, mm, mm, mm. Overdoen, toets dan 2. Is dit juist? Toets dan... Toets dan 2. Sprek. Hij of zij kan jou uiteraard niet horen. Nou, daar gaan we eigenlijk. Nee, dat jouw slachtoffer de verbinding wil verbreken, druk dan snel op een toets op je telefoon. Je wordt dan direct met hem of haar doorverbonden. Let op, daar gaan we! bent verbonden met ja, de mailbox van... met Winkelman van SMS Watching. 380. Goeiedag. Jammer, jammer, jammer. Nou, weet je wat? Laat maar zitten. We gaan door eh, met de volgende één keer proberen misschien? Eén keertje. Nou, misschien doen we het twee uur nog even. Ja, één keer. We gaan misschien nog één keer proberen, want maar langzamerhand word ik een beetje... Ehm, een beetje moe van. Een beetje moe van. Dat het nou weer werkt, Dat is nou weer jammer. Ja. Maar ja, daarvoor is... Eh, nou, maar laat maar zitten gewoon. <laughs> we gaan door met een veelbelovend artiest. Nieuw album uitgebracht. Amos Lee. En dit is een single, Flower. Thomas Lee. Heeft een nieuw album uitgebracht genaamd Mission Bell. En wat een plaat is dit zeg. Zijn eerste single komt er vanaf en die heet Flower. ik vertelde je aan het begin van de uitzending over ehm, eh, Ben Saunders die natuurlijk een nieuwe single uit heeft gebracht. Kill for a Broken Heart. Maar die zal enorm veel op die van eh, Lady Gaga paparazzi heten. Nou, er is iemand die heeft het door elkaar gemixt en luister even mee. duidelijk. Dit is Lady Gaga Paparazzi. En zometeen komt ehm, Ben Samen er doorheen. Kun je goed luisteren. Ja, ja, ja, ja, ja. Er zit wat in, hè? Er zit wat in. Ja, er zit wel wat in, ja. Maar... Oordeel zelf eh, Ben Saunders, Kill for Broken Heart en eh, Lady Gaga en uh, Paparazzi. Het lijkt op elkaar, maar het lijkt me sterk dat het daarvan af is, want het nummer is zo bekend. Hey, even over Ben Saunders gesproken. Hij was, ehm, hij was vorige week de gast bij Ever, stond op, staat op. En hij heeft daar een medley gezongen van als, bijna al zijn nummers die hij heeft gezongen in The Voice of Holland. Die gaan we nu ook laten horen. dames en heren. Oh, ja, ja, ja, daar komt hij. <laughs> Oh, daar komt hij al aan met de fles. <laughs> Kijk eens. Hey. Een medley dus van uh, eh, band Sounders met onder andere deze. I was roaming around, always looking down. some other kind you knew before. Between the two of us, guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, uh, when I'm dit en ik dacht, dit is zo goed. Ben Saunders is eh, op dit moment wel, ik denk wel, een van de betere zangers van Nederland. Ja, nou, dat Saunders heeft wel ze, goed gedaan. Ja, want zijn boer heeft natuurlijk Popstars gewonnen. En die staat zelfs boven Ben hè, met zijn single in de iTunes-lijst. Dat vond ik ook wel leuk. Ja. Hey, zometeen proberen we nog één keer de graplijn en daarom beloof ik dat we het niet meer zullen doen. Als het niet lukt, dan hebben we pech. We stoppen ermee. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View met Stereophonics. En dit is Maybe Tomorrow. down clouds keep walking around me, with me. In West Town, and I'd rather be high. Think of what we outside about a Rainbow Smile, but be free. beside a dime in the inside of I, but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Oh, me. So maybe tomorrow. Plaat uit uh, 2003. of Stereophonics en eh, Maybe Tomorrow bij Entertainment View. Dit is ZFM ehm, Zandvoort. Aan de lijn hebben wij eh, Roy van Buringen. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. Jij staat in, eh, in Rijswijk hè? Ja, dus ik sta op dit moment in Rijswijk, Zuid-Holland, moet ik bij zeggen. Want eh, je hebt ook nog andere Rijswijken, ben ik achtergekomen. Ah, oké. Maar eh, in Rijswijk, Zuid-Holland, vlakbij Den Haag. Om het hoekje eigenlijk. Dus eh, helemaal gezellig. In de Lorensnoor. En de Lorensnoor is een café in Rijswijk. En daar wordt het regionale talentenjacht georganiseerd. En ik heb de eer om het te presenteren. Dus dat is hartstikke leuk. Maar daarbij hebben we natuurlijk ook CFM betrokken. En ehm, in zoverre dat eh, ik eh, elke zaterdag, als het hier is, dat is om de week op zaterdag, eh, vijf weken lang. En aan het einde natuurlijk een grote finale. En eh, tijdens die talentenjachten zou ik CFM, of eigenlijk Entertainment for You, op de hoogte houden. Ja. Eh, op dit moment is de talentenjacht nog niet begonnen. Eh, ik heb wel al een paar bekende gezichten gezien. Ik weet ze alleen nog niet bij naam. Maar <laughs> waar, die ik eigenlijk best wel herken uit, uit videoclipjes, uit de highs. misschien hebben ze ook wel een paar al een keer in de uitzending gehad. Maar allemaal artiesten die regionaal bekend zijn in de regio Zuid-Holland. En die treden vanavond allemaal op in de Lorensnoor. Uh, eh, met de jury van Yasi Escalera, eh, Bianca Dame, Ellen Vos en eh, nog een organisator die erbij komt aanschuiven. verder zal ik natuurlijk interviews en reportages maken voor volgende week. Dus volgende week kom, ben ik gewoon weer in de studio. En dan laat ik horen hoe gezellig het is geweest. Ja. En talenten uit Zandvoort bijvoorbeeld kunnen zich ook opgeven. Dat kan via www eh, ambermusic.eu. Dan mensen kunnen daar via zich eh, opgeven en dan eh, kunnen ze eventueel nog meedoen aan een van de talentenjachten die komen gaan. Oké, hey, hoe, laat gaat het, hoe, hoe, laat gaat het beginnen?